4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Nederlander Ewold Hoorn bevindt zich niet in het gebied... waar het Filipijnse leger vandaag een bevrijdingsactie uitvoert. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Deze specifieke actie is naar mijn informatie niet in het gebied waar de Nederlander zit... al dus Koenders, die daarmee eerdere berichten tegenspreekt. Ewold Hoorn werd ruim drie jaar geleden ontvoerd door Abu Sayyaf... toen hij samen met een Zwitser op vogelsafari was... Zijn Zwitserse reisgenoot wist te ontsnappen. In Groningen is een Jumbo-supermarkt ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. Het pakketje lag in een prullenbak bij de winkel. De supermarkt ligt naast het Euroborgstadion. De politie heeft uit voorzorg de omgeving afgezet. De supermarkt is dicht, net als de fancorner van FC Groningen en een sportschool. Het pakketje wordt onderzocht. De regering van Macedonië heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de grensgebieden in het noorden en het zuiden. De regio's kunnen de toestroom van migranten niet meer aan. Er worden militairen naar de gebieden gestuurd om te helpen met de grensbewaking. Veel vluchtelingen, met name Syriërs, proberen van Griekenland via Macedonië naar de rijkere EU-landen te komen. Boven Slowakije zijn twee vliegtuigjes met parachutisten op elkaar gebotst. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Veel van de parachutisten wisten uit het vliegtuig te springen en brachten zichzelf zo in veiligheid. De hulpoperatie verloopt moeizaam omdat de toestellen in bergachtig gebied zijn neergekomen. Het aantal onbemande tankstations in Nederland groeit flink. Inmiddels werkt bijna de helft van de ruim 4000 pompstations zonder personeel... blijkt uit een onderzoek in het vakblad Tank Pro. Tanken bij onbemande benzinestations is vaak goedkoper. Als het in dit tempo doorgaat, zijn er over twee jaar meer onbemande... dan bemande tankstations in Nederland, concluderen de onderzoekers. Het weer vrij zonnig, alleen in het zuidwest is het bewolkt en kan wat regen vallen. Het is 21 tot 25 graden. Morgen in het westen kans op een buitje. In de rest van het land is het droog en behoorlijk zonnig. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het nog reuze mee met de drukte op de weg. Een paar files op de A9 Amstelveen naar Alkmaar. Vlak voor Alkmaar bij knooppunt de Kooimeer 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A10 West voor de Koentunnel 2 kilometer richting Den Haag.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 en om half vijf de column van Mandy Schorel. Natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes... en de wondere wereld van ZFM om kwart voor vijf en kwart voor zes. En zoals gewoonlijk starten we weer met de Beatles. Free as a Bird. Uitgebracht in 1995. Het is tevens het eerste en enige nieuwe nummer op het verzamelalbum Anthology One uit hetzelfde jaar. Dat verder bestaat uit opnamen uit de tijd dat de groep nog actief was. In de top 40 piekte de single op nummer 10. In 1997 kreeg het nummer een Grammy Award van de categorie Best Pop Duo Group Performance. Gevolgd door de veel te vroeg overleden Eve Cassidy met At Last. Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stukje brood. Maar er zijn nog veel meer mensen die snakken naar een beetje liefde. Dit zijn wijze woorden van moeder Teresa. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Rommelmarkt Oud-Noord. Op zaterdag 22 augustus aanstaande wordt de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd in Zandvoort Oud-Noord. Dit vindt plaats op het Tenkatenplantsoen, Genestetstraat, Da Straat en de Potgieterstraat. Meer informatie, Zandvoort Oud-Noord, telefoonnummer 06 21 21 6265. Het begint morgens om 7 uur en ze gaan door tot smiddags om 2 uur. Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. Honest, you do. Honest, you do. Honest, you do. first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa. van vandaag heet geluk. Elk mens heeft het nodig. Het ligt gewoon op straat. Je vindt het in de wolken. Of een geliefd gelaat. De glimlach van een kind. Een ontmoeting op het strand. Een gezamenlijke herinnering. Het brengt geluk tot stand. De eenvoud van geluk. Dit ultieme wonder. Het samen te kunnen delen maakt het leven zo bijzonder. flakes are hailing over little Eden tonight. Forcing the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. Sandy, the aurora is rising behind. desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops behind and busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk lives through. You are. streekmarkt Kasteel Keukenhof is inmiddels een begrip in de regio Lisse en daarbuiten. Op woensdag 26 augustus vanaf half elf tot vijf uur middags organiseren we de jaarlijkse streekmarkt. Voorafgaande jaren werd de markt bezadelijk bezocht door ruim 1500 bezoekers. Bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer hun aankopen doen bij ruim 68 kramen. Van streekproducten tot lifestyle. Entree en parkeren zijn gratis. Daarnaast is er een aantal activiteiten bij de streepmarkten voor jong en oud. Kom het buitenleven beleven op het landgoed en maak kennis met onze lieve dieren in de wei en stallen. De kinderboerderij organiseert een aantal activiteiten voor de kleinere bezoeker. Het kasteel zelf opent zijn deuren en is tegen een vergoeding te bezichtigen. Restaurant Ali, gevestigd op het landgoed, zal de bezoekers weer verrassen met heerlijke lekkernijen bij een kopje koffie of het buitenterras aan het markt. Uiteraard kan er ook worden gelunst. Tijdens de streekmarkt kunt u tegen een vergoeding ook deelnemen aan een rondleiding door het kasteel. Kaartjes voor de rondleiding, à 5 euro per persoon, zijn te koop in landgoedwinkel De Pioen. Tegenover restaurant Tante Ali.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 Alweer een gouden ouwe, ouwe. If we are only friends, why do you kiss me? like you do. If we are only friends, why do you haunt me all night through? Do the words I love you never come to your mind? Don't you know I love you, or is love really blind? And every time we starlight up above. I wonder if by chance you will discover this is love. De, kolom column, van, de week, van, de wereld. Een bloedige bomaanslag vlakbij een toeristische hindoe-tempel in Bangkok, Thailand. Het is al tijden de manier om aandacht te krijgen in politieke strijd. Mensenlevens zijn daarin niets waard. Het gaat hem lijken tellen. De Chinese havenstad Tianjin werd vorige week door een rampexplosie verlezig in de as gelegd. Een bizar lijkende oorlogsgebied was het resultaat. De baas van het bedrijventerrein nam het niet zo nauw met de veiligheidsregels. Vrouwen die in hun nagelstudio en op de parkeerplaats van een ziekenhuis waar ze werkten door een exen zijn neergeschoten. Hoe vaak worden onschuldige kinderen in zo'n drama meegenomen? De juweliersvrouw van Goldies is niet vervolgd omdat ze twee overvallers in een winkel doodschoot. De overvallers waren gewapend gingen meteen de confrontatie aan en gebruikten buiksporen geweld. De Uweersvrouw mocht zich daar volgens de rechter tegen verdedigen. Niet meer dan reëel lijkt mij. In Noord-Korea kun je beter geen commentaar leveren... want dat is vicepremier Chu Yong-kong duur komen te staan. Hij werd geëxecuteerd omdat hij kritiek had op het bosbeleid. Voetballen met een egel, verminken van een paardenanus... soms kan ik er met mijn hoofd gewoon niet bij. De wereld lijkt een achtbaan. Een soort droogtrommel. Hoe kunnen we in vredesnaam alles volgen, opnemen en verwerken? Wanneer komt Mark Tichelaar met een vervolg op zijn lezen, weten en niet vergeten? Iets in de trend van lezen, weten en juist vergeten. Misschien maar eens gaan buffelknuffelen bij boer Arjan in Sonnenbreugel. Of naast de spiegel van olifant Maurice gaan staan in Dierenpark Amersfoort. En ieder zijn eigen reflectie laten bekijken in het Rijk der Reuzen. Tilau. Hij kreeg enorme publiciteit tijdens zijn laatste strijd. Zijn iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen... zal nog lang blijven nagalmen, letterlijk en figuurlijk. We zijn allemaal een product van de wereld. Maar van de wereld zijn is ook volledig de weg kwijt zijn. Soms zijn mensen niet meer te volgen. Soms begrijp je ze nog wel. Mandy Schorel. Ein fremder Wind weht übers Meer. Tot en met 21 augustus vindt de vierde editie van het Europese kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort aan Zee plaats. Ook dit jaar zullen ze kunstenaars uit zeven verschillende Europese landen zandsculpturen laten herrijzen op verschillende locaties in Zandvoort aan Zee. De wedstrijd wordt gehouden onder toezicht van de Zandacademie, de World Sand Sculpting Academy, het WSSA de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculpturenactiviteiten initiaseert en uitvoert. Het centrale thema is Van Gogh en tijdgenoten in verband met het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh. Elke kunstenaar zal naar eigen inzicht dit thema verbeelden in een zandsculptuur. Het publiek kan de kunstenaars met eigen ogen volgen bij het vormgeven van de zandsculpturen van 15 tot en met 21 augustus tussen 9 en 5 uur s middags. Op het Badhuisplein, het Gasthuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Op vrijdag 21 augustus zal om kwart over vijf op het Badhuisplein, bij slechts weer in het hal van het gemeentehuis, een jury de winnaar bekendmaken. De zandsculpturen zullen daarna nog te bezichtigen zijn tot en met november. talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said too many folks just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? and he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up in far. Drinkte mensen al koffie. Volgens een legende werd de koffie in het jaar 300 ontdekt. Een herder zag zijn geiten hyperactief worden na het eten van een bepaalde plant. Daarop nam de herder ook een hapje en merkte vervolgens een helderheid van geest. De eerste officiële berichten van het gebruik van koffie dateren van het begin van de 16e eeuw. In Europa opende het eerste koffiehuis in 1645 in Venetië. Het eerste koffiehuis in Nederland vestigde zich in 1663 in Amsterdam. In het begin was koffiedrinken uitsluitend een aangelegenheid voor elite... maar in de 18e eeuw werd koffie goedkoper en populairder onder de hele bevolking. Douwe Egberts werd in 1753 opgericht... maar opende pas in 2001 de eerste koffiecafé. Starbucks kwam in 2007 naar Nederland met een vestiging op Schiphol... Want het was maar de vraag of een dergelijke koffiecultuur in Nederland wel zou aanslaan. Inmiddels struikel je in grote steden over de leuke koffietentjes. was walking down my street. Why'd you come to my house? You knock upon my De provincie Noord-Holland start 24 augustus met groot onderhoud aan de zeeweg. De N200. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het werken is naar verwachting 28 oktober gereed. Weggebruikers moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden, wordt in fases gewerkt. Tijdens het werk aan de ene rijbaan kan het verkeer in twee richtingen over de andere rijbaan rijden. Alleen in de periode van 11 oktober, 6 uur s morgens, tot en met 18 oktober, 5 uur s morgens, is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting van de rotonde en de aangrenzende wegvakken bij de Brouwerskolkweg. De volledige planning is te vinden op www.noord-holland.nl-zeeweg Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen bellen naar de provinciale servicepunt Weg- en Vaarwegen 0800 0200 600. En het telefoonnummer is gratis. Of een e-mail sturen naar infozeeweg@noord-holland.nl. at hollandnl love you more than words can say. I love you, yes, I do. Do you you need need me? I like the rose needs water. I need you. Yes, I do. summer. I need you. Yes, I do. say I love you. Yes, I do. Do you need me?